vanwege een dreiging van Al-Qaeda... Anderhalve week geleden gingen bijna alle ambassades weer open, maar die in Jemen bleef dicht. Inmiddels is het volgens de VS veilig genoeg om op beperkte schaal weer taken uit te voeren. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen gaat deze week weer open. De regering van Frankrijk stuurt politieversterking naar Marseille. Ruim 20 rechercheurs en 130 oproerpolitieagenten moeten een einde maken aan de golf van liquidaties in de havenstad. Maandag was de dertiende liquidatie van dit jaar in Marseille. Vorig jaar waren er 24 afrekeningen, vooral in het drugsmilieu. Volgens de Franse premier Ayrault is er jarenlang te weinig tegen de moorden gedaan. Het imago van de stad heeft zwaar te lijden onder het geweld. Marseille is dit jaar de culturele hoofdstad van Europa, maar het aantal bezoekers valt tegen. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn twee tieners aangeklaagd... voor het doodschieten van een Australische man die aan het joggen was. Een derde betrokkenen, die wordt beschuldigd van medeplichtigheid... zegt dat de moord uit verveling is gepleegd. De Australier van 22 was op bezoek bij zijn schoonouders. Toen hij een rondje ging hardlopen werd hij vanuit een auto in zijn rug geschoten. Twee jongens van 15 en 16 worden beschuldigd van moord. De 17-jarige bestuurder is aangeklaagd voor medeplichtigheid. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met een 1-0 voorsprong de rust in. Tim Mattafs maakte voor PSV in de tweede helft de gelijkmaker. Volgende week woensdag is de return in Milaan. Het weer, vannacht brede opklaringen. De temperatuur daalt naar minimaal 8 graden.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 Give her every reason to accept let her know